Uur. Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Bij een busongeluk in de buurt van Venetië zijn zeker 21 mensen om het leven gekomen. Er zijn ook gewonden. Volgens Italiaanse media is de bus van een viaduct 10 meter naar beneden gevallen... en op een spoorlijn terechtgekomen. Over de oorzaak van het ongeluk in Venetië is nog niets bekend. In het persoonlijke archief van prins Bernhard is zijn originele lidmaatschapskaart van de nazi-partij gevonden... Het was al bekend dat prins Bernhard twee jaar lid was van Hitlers NSDAP. Maar nu is daar definitief bewijs voor, schrijft de NRC. Oud-directeur van het Koninklijk Huisarchief, Flip Maalschalker Weert... onthult in zijn boek dat hij de lidmaatschapskaart heeft gevonden. Ook is daar bewijs dat de prins het lidmaatschap opzegde... toen hij zich verloofde met prinses Juliana. Prins Bernhard ontkende altijd lid te zijn geweest van de Nationaal Socialistische Partij. De Verenigde Staten zullen Oekraïne militair blijven steunen. President Biden heeft dat gezegd in een overleg met de Europese en NAVO-bondgenoten. Een nieuw militair steunpakket voor Oekraïne liep dit weekend vertraging op... door hoog oplopend conflict in het Amerikaanse parlement. Maar volgens Biden is er voldoende steun onder democraten en republikeinen... om de steun voor te zetten. NAVO-topman Stoltenberg herhaalde dat de bondgenoten Oekraïne zullen steunen... zolang dat nodig is. En in Servië is Milan Radojicic gearresteerd. De Servische politicus uit Kosovo was onlangs betrokken bij de bezetting van een klooster in de voormalige Servische provincie. De Kosovaarse politie werd in een hinderlaag gelokt toen en er vielen enkele doden. Of Radojicic daadwerkelijk wordt berecht is nog niet duidelijk.